10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben in Den Haag gepraat... met Air France KLM-topman Smith. Na het gesprek wilde Smith niet zeggen. De ministers wilden de nieuwe Canadese topman vertellen... hoeveel waarde het kabinet hecht aan de zelfstandige positie van KLM... en het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam. Bij de fusie van Air France en KLM in 2003 zijn er over afspraken gemaakt... maar de ministers zijn bang dat daaraan wordt getornd. Ze wilde Smith ook wijzen op het belang van Schiphol als thuishaven. Gisteren pleiten verontruste KLM-personeelsleden voor het aanblijven van KLM-topman Elbers. Ze zijn bang dat hij moet vertrekken. Medische gegevens van patiënten van het OLVG in Amsterdam... waren jarenlang toegankelijk voor studenten met een bijbaan. Het ziekenhuis bevestigt een artikel daarover in de Volkskrant. Studenten vertellen in de krant dat ze bij het inplannen van afspraken... in medische dossiers konden kijken zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Zo konden ze bijvoorbeeld uitslagen zien van een SOA-test of een kankeronderzoek omdat het officieel om een datalek gaat... heeft het ziekenhuis de zaak gemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De overheid moet eisen stellen aan de minimumsnelheid van mobiel internet in de buitengebieden. Dat staat in een advies aan staatssecretaris Keizer. Nu zijn er nog altijd plekken waar de mobiele netwerkdekking te wensen overlaat, omdat die gebieden voor telecomaanbieders onrendabel zijn. Keizer is het met de aanbevelingen eens. Ze noemt het goed internet een basisbehoefte. Keizer verwacht dat door de nieuwe 5G-frequenties de dekking van mobiel internet verbetert. President Trump gaat een noodtoestand uitroepen om de bouw van de muur aan de grens met Mexico mogelijk te maken. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben ingestemd met de nieuwe begroting, maar daarin is te weinig geld gereserveerd voor een muur zoals Trump die wil. Volgens de Democraten maakt Trump met het uitroepen van die noodtoestand misbruik van zijn macht als president.